de droogte roepen meerdere waterleidingbedrijven hun klanten op om zuinig te zijn met water. Zo vraagt PWN in Noord-Holland mensen om hun tuin niet met kraanwater te sproeien en niet in bad te gaan. Vitens wil graag dat er tijdens de piekuren in de ochtend en de avond minder water wordt gebruikt. Het bedrijf levert momenteel een miljard liter water per dag en dat is een record. Voor boeren geldt overal al een sproeiverbod. Ook is er verhoogd risico op natuurbranden. Premier Rutte zegt na de Europese top over migratie dat het nu tijd is voor concreet beleid. Zo wil hij dat snel duidelijk wordt waar de centra zullen komen waar migranten worden opgevangen. Wat Rutte betreft is dat in de landen waar de mensen aankomen. Vooralsnog wil geen enkel EU-land zo'n centrum op zijn grondgebied. Valse e-mails, zogenaamd van mijn overheid, hebben vorige week ruim 200 mensen gedupeerd. Via zogeheten phishing-mails werden mensen naar twee valse websites geleid... waar hen werd gevraagd om DigiD-inloggegevens in te vullen. Met die gegevens kregen de daders direct toegang tot de Mijn Overheid-accounts... en daarmee persoonlijke gegevens van de slachtoffers, schrijft staatssecretaris Knops aan de Kamer. De twee valse websites zijn afgelopen weekende al uit de lucht gehaald. Hoeveel gevoelige gegevens er zijn buitgemaakt, dat wordt nog onderzocht. De BBC heeft excuses aangeboden voor het onderbetalen van zijn voormalige China-correspondent Carrie Gracie. Gracie stopte in januari als correspondent toen ze had ontdekt dat haar mannelijke collega's aanzienlijk meer verdienden. De BBC heeft haar nu gecompenseerd voor de onderbetaling. Dat bedrag heeft Gracie gedoneerd aan een stichting die zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen. Het weer, het is vanavond nog lang zacht, al staat er wel een stevige wind.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 Better take all you get, my love, cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause it really don't matter to me. I fell for you, I took the fall, I gave my heart every single Let me love you while the moon is still out. Something in you lit in me. The feeling won't let me sleep. I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss like all you need paradise. I'm scared of your slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry This is America. Don't get you slipping up. Don't get you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't get you slipping up what I'm whipping up. got to pull up the double. outside my door for your ladder on the floor. Seven long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me. They look right say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. John Sydney bij The Wheels of Steel. Helaas, eh, de klok van 11 uur komt dichterbij. Dat betekent alweer een einde van twee uur lang See It. Mijn naam was DJ JK en samen met DJ Dion Sydney. bedanken we jullie weer voor het luisteren. Volgende week, vrijdag, zijn we gewoon weer eh, gezellig. Vanaf 9 uur eh, s'avonds. Tot aan 11 uur. Ja, ik probeer het een beetje op de beat, eh, Dennis. Eh, lukt het? Maak er een mooi weekend van. Wie weet zien we jullie nog.